uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Krim hoort bij Rusland, dat heeft president Poetin gezegd in het Russische parlement. De situatie is volgens hem vergelijkbaar met die in 1991, toen Oekraïne zich losmaakte van de Sovjet-Unie. Poetin zei verder dat de Russen in Oekraïne klaar zijn met het Oekraïense parlement. Het is volgens hem door een staatsgreep aan de macht gekomen. Hij noemde de nieuwe machthebbers in Oekraïne nationalisten, neonazies, russofoben en antisemieten. De president had ook kritiek op het Westen. Het buitenlandbeleid van de VS is niet gebaseerd op het internationale recht, maar op het recht van de sterkste, zei Poetin. De zeven grootste industrielanden hebben besloten om Rusland als lid te schorsen van de G8. Er wordt niet meer samengewerkt met Rusland en Poetin. En ook is duidelijk geworden dat de top van de G8 in juni niet wordt gehouden in Sochi. Premier Rutte noemt een videoclip waarin het lijkt alsof Geert Wilders wordt geëxecuteerd walgelijk. Dat zei hij bij RTL Z. De videoclip staat op internet. Hij is van de rapper Hosni. Wilders zelf heeft nog niet gereageerd. De koerswijziging van het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines blijkt vooraf ingesteld in de boordcomputer van het vliegtuig. Dat hebben onderzoekers tegen de New York Times gezegd. De koers moet volgens de onderzoekers zijn gewijzigd door iemand met veel verstand van vliegtuigen. Aanvankelijk waren er geen aanwijzingen voor een complot tussen de gezagvoerder en de co-piloot. Maar nu wordt het onderzoek naar de twee verder uitgebreid. Schrijver en dichter Ted van Lieshout is genomineerd voor de Hans Christian Andersenprijs. Dat is een internationale prijs, de meest prestigieuze oeuvreprijs voor kinderboekenschrijvers en tekenaars. Hij wordt elke twee jaar uitgereikt. In het verleden wonnen twee Nederlanders de prijs. Schrijfster Annie M.G. Schmid en illustrator Max Veldhuis. Het weer. Het is bewolkt. In de loop van de middag en avond volgen vanuit het noordwesten buien. Aan zee staat veel wind. Het wordt vanmiddag een graad of 12. En vanavond wordt het weer droog.